deze week in handen van eh, Sheryl Cole en Will.i.am met hun Three Words. Elf weken lang alweer in de lijst van Europa. Ze zakken wel deze week dus van 14 naar 19. En Sheryl Cole heet eigenlijk eh, Sheryl en Tweedy. En Tweedy die had nog eh, drie broers en een zus. Drew, Andrew en Carrie. En dan nog een zus Gillian. Ze was dus getrouwd met voetballer Ashley Cole. Was daarmee de enige gehuwde zangeres van de Girls Aloud. Even wat informatie die altijd leuk is om eh, mee te nemen van deze dame. Bekend dus van eh, Fight for This Love onder andere. Free Words met Will I Am dus. En ook Parachute heeft ze ooit uitgebracht. En die plaat doet het ook nog steeds in goed in de lijsten van Europa. Volgens mij is ze wel langzaamaan eh, eruit verdwenen.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 Om hoeveel kinderen het gaat is officieel nog niet bekendgemaakt. Maar buurbewoners zeggen dat er drie baby's waren... van wie er één gisteravond achter het huis in de tuin is gevonden. De baby's van de vrouw zijn tussen 2002 en begin dit jaar geboren. Op dit moment worden de woning en de tuin van de vrouw nog doorzocht... en is de straat afgezet. Meer bijzonderheden over de zaak worden over een half uur bekendgemaakt tijdens een persconferentie van justitie, politie en de burgemeester van de gemeente Opsterland, waar Nijbeets onder valt. In het Oostvoornse meer in Oostvoorne is het lichaam gevonden van een duiker die sinds zondag werd vermist. De afgelopen dagen is er uitgebreid gezocht naar de man van 49. Daarbij werden onder meer honden en sonarapparatuur ingezet. Gisteren werd er met de sonar een oneffenheid op de bodem gezien. Daarna zijn duikers van de politie en vrienden van de man de plek af gaan zoeken. Vandaag vond een van de vrienden zijn lichaam. Minister De Jager van Financiën werkt voor Prinsjesdag aan bezuinigingen tussen 2 en 2,5 miljard euro. Die besparingen zijn nodig om tegenvallers voor het demissionaire kabinet op te vangen. Het geld telt niet mee bij de bezuinigingen van 18 miljard euro... die VVD, CDA en PVV met het nieuwe kabinet willen halen. De jager heeft informateur opstelte vandaag uitleg gegeven over de financiële problematiek. In het Zwitserse Nyon is gelood voor de laatste voorronde van de Europa League. Feyenoord speelt tegen AA Gent uit België. FC Utrecht moet het opnemen tegen het Schotse Celtic. AZ krijgt oktober uit Kazachstan als tegenstander en PSV treft Sibir Novosibirsk uit Rusland. De wedstrijden worden gespeeld op 19 en 26 augustus. Het weer volop zon en droog met vanmiddag enkele stapelwolken. Het is 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Vanavond toenemende bewolking, vannacht in het westen wat lichte regen.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 We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. De vraag is natuurlijk, is hij nog steeds in handen van Kay Perry, Dude Lady en Tabellum het goed of Auro? Het is nog even afwachten. Even voor het nieuws van 5 uur weet je wie de beste plaat is van Europa. En dat alles alweer in de 20ste jaargang van de Euro Breakdown. Aflevering 31, vandaag 6 augustus 2010. Deze week in de lijst 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door Rio met One Heart en Kesha Your Love Is My Drug. Beide verdwijnen uit de lijst. Ina met Amazing gaat in één keer 9 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger van allemaal. Het verlies is er voor Stromae. Alora dan zak 13 plaatsen naar beneden. En net als vorige week dat langs genoteerd. Uh, eh, Keen en Kneun. 17 weken, stop for a minute. Kijken wij even in de geschiedenis van deze 6 augustus. 6 augustus 1890, William Kemmler die serft als eerste mens op de elektrische stoel. In 1945 op deze dag de eerste atoombomaanval ooit wordt uitgevoerd op Hiroshima. 70.000 doden vallen daar. En drie jaar terug was het zover de eerste uitzending van het RTL Nieuws. Althans in een breekbeeld. Dat alles op 6 augustus. We gaan terug naar 6 augustus van 2010. Kijkend in de lijst van Europa komen wij terecht op nummer 17.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 the time, time pass, cause we're never getting old. get like 16 hoorde Flow Rida en David Guetta. The Club Can Handle Me. In hun eh, derde week gaan zij omhoog van 24 naar 16. Vorige week nog op 16, deze week dus terug te vinden op 17. En Rick Iglesias samen met Pitbull. En Like It levert een plekje in. Verder omhoog in de hitlijst komen dan bij de eerste zittenblijver van vandaag. Die is in handen van eh, de, de Sister Sisters. Fire with Fire blijft staan op nummer 15.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 Hij is omhoog gegaan vanaf nummer 20 naar die 14e plek. Dat alles in zijn derde week. Sister Sisters, zij staan er eh, drie weken langer in. Zes in totaal en zij blijven zitten op nummer 15. Even een blik werpen op de mensen die op dit moment in de hitlijst terug te vinden zijn. Onder andere eentje is Eminem. Want Eminem die wordt namelijk geplaagd. En wel door gedachten over zijn eigen dood. De 37-jarige rapper die keek de dood ooit, eh, ooit, recht in de ogen. Dat alles was toen in een ziekenhuis toen hij werd opgenomen na een eh, overdosis van drugs. En die gebeurtenis die heeft Eminem niet meer losgelaten. De rapper denkt door het voorval veel na over de dood. Ja, heel veel vertelt hij zelfs in Amerikaans hip-hop magazine Vibe. Ik probeer er niet aan te denken. Ik vind het doodeng. Ik vind het zo eng om, eh, omdat ze zeggen dat eh, als ik twee uur later naar het ziekenhuis was gegaan, ik echt dood was geweest. Ik denk er heel vaak over na. Vooral s'nachts in bed uh, eh, biecht de rapper op. Ik word er helemaal gek van. De doodsangst is niet het enige wat Eminem achtervolgt. De muzikant is al geruime tijd verslaafd aan pijnstillers. En of die verslaving iets met zijn dwangmatige gedachten te maken heeft, dat is niet helemaal duidelijk. En ook in het nieuws weer Lady Gaga. Want Lady Gaga die is ooit eh, ontsnapt aan de dood na een overdosis van cocaïne. Ik zie je link, ik zie je link. Maar de tijd van cocaïne gebruikt die ligt ver achter de 24-jarige Gaga. De excentrieke zangeres die gebruikte drugs slechts af en toe. Maar één keer ging ze dus echt over de scheef, zegt zij. Lady Gaga is trouwens genomineerd voor 13 MTV Video Music Awards. Nooit eerder kreeg een artiest zoveel nominaties in één jaar. Op 12 september krijgt Gaga te horen hoeveel beeldjes ze eh, daadwerkelijk mee naar huis mag nemen. Ik voel me zo gevleid dat ik meer nominaties in een jaar heb dan welke artiest in de geschiedenis van MTV dan ook. Reageert Gaga op het uh, nieuws tegenover de Amerikaanse tijdschrift A People. Ironisch genoeg ben ik nog trotser omdat 13 een ongeluksgetal is. Het blijft ook een maf mensen, die Lady Gaga. Een tijd geleden werd mij en mijn fans verteld dat we nooit gehoord zouden worden. Maar samen hebben we daar toch verandering in gebracht. God heeft me om drie redenen op de wereld gezet. Om hard muziek en homo-video's te maken en om ophef te veroorzaken. En dat alles volgens de excentrieke zangeres die trouwens genomineerd is voor beste popvideo, best uh, music video, best video van een vrouwelijke artiest en best choreografie voor de clip bij het nummer Bad Romance. En dus dan nog een eh, stuk of negen andere. Dit is Train. En die hebben ook weer een single uitgebracht. If It's Love. Zes weken geleden kwamen ze in de hitlijst binnen. En deze week staan ze op nummer 13.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 met zijn Airplanes. Sheryl Cole, Will.i.am, Words leveren vijf plekken in. Van 14 zakken naar 19 in hun 11 eh, elfde week alweer. Rocks My Baby Left Me, 14 weken staat zij in de lijst. Ze levert in hoor. Van 11 zakt zij namelijk naar 18. Ricky Iglesias moet samen met Pitbull één plekje inleveren. I Like It zakt in de negende week naar nummer 17. Acht winst uh, Florida David Guetta. The Club Can Handle Me Right Now. In de derde week gaan ze van 24 naar 16. De Sister Sisters zijn een van de drie zittenblijvers van deze week. A Fire With Fire blijft staan op nummer 15. Nummer 14 Trevor McCoy met zijn Billionaire in zijn derde week van 20 omhoog naar 14. Train If It's Love, zes weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 13. En Lady Gaga met Alejandro levert in 14 weken in de lijst zakt van 8 naar 12. Van 7 zakken naar 11, dat zijn de baseballs met Hot en Cold. In hun negende week leveren zij dus 4 plekken in. De nummer 10 is er weer eh, met 9 plaatsen winst voor eh, Sia. In haar derde week gaat zij omhoog van 19 naar die tiende plek. Ik zeg applaus. Dit is Sia. Clap your hands. in de top 10 van Europa ingeslopen. We doen dat samen met Sia, Clap Your Hands. Vanaf nummer 19 naar die tiende plek toe. Ondertussen half vijf op jouw Zandvoortse Radio. Tijd voor... Uh... ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag weer een mooie zomerdag. Dankzij een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Nou, om het allemaal even makkelijk te zeggen. De zon schijnt, eh, schijnt flink vandaag en het blijft helemaal droog. Wind waait uit zuidwesten overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 22 graden. Vanavond neemt gelijk de bewolking weer toe en dat alles op de nadering van een frontboren bij de depressie Wilhelmina. Die ligt op dit moment boven Schotland. Komende nacht valt er wel wat eh, lichte regen en de wind waait uit zuiden overwegend matig van kracht. De temperatuur die daalt naar een graadje of 14. Morgen trekt Wilhelmina weer verder over ons land heen. En daardoor heeft eh, aanvankelijk de bewolking weer de overhand. Uit die bewolking valt zelfs wat lichte regen. Inmiddag breekt de bewolking eh, en zien we af en toe de zon. Er kan nog wel een klein buitje tot ontwikkeling komen. De zuidwestelijke wind die waait overwegend matig. Temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer wisselend bewolkt met kans op een buitje. De zuidwestelijke wind die waait zwak tot matig. Temperatuur daalt naar 14 graadjes. Zondag dan ligt die betreffende Wilhelmina weer boven het eh, noorden van Denemarken. En wordt er bij ons met een noordwestelijke stroming onstabiele lucht aangevoerd. De zon die schijnt geregeld, maar met name in de middag is de kans op een buitje. De wind die waait zondag uit het noordwesten overwegend matig van kracht en temperatuur die stijgt naar een 21 graden. heb ik nog één waarschuwing voor je. Mocht je de weg op gaan richting Vogelenzang, kijk dan uit op de Vogelenzangse Daar staat namelijk een eh, zilveren Volkswagen Touran. En die houdt in de, gaten, in de gaten of je op die Vogelenzangse niet te hard rijdt. ritme van van Dam. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right. zesde week voor Eminem en Rihanna. Love the way you lie. En ze gaan weer omhoog hoor, die week. Zes plaatsen ook in totaal, van 13 omhoog naar plek 7. En daarvoor hoorde je de zittenblijver van Kylie Minogue. All the Lovers op nummer 9 bleef zij zitten in haar achtste week. Zit er één plaat tussen inderdaad, die is van Shakira. Waka Waka zakt van 6 naar 8 en dat alles in haar dertiende week. Ook verlies is er voor Kneen met de Waving Flag. Maar wel van 4 naar 5 in zijn elfde week alweer. Zometeen een blik op de Nederlands top 40. Kijken wat daar allemaal gebeurd is. Ik geloof iets van drie binnenkomers. Straks meer. Eerst dus de Waving Flag. voice in the beautiful game. And together at the end of the day.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 Deze week verdubbelt ze haar positie en komt ze dus terecht op 4. Vorige week op 4 en deze week naar 15. Dat was Kneen met hun Waving Flag. Elf weken lang ook alweer in de lijst van Europa. De vraag is natuurlijk hoe goed eh, doet Aura Dione het eigenlijk in de Nederlandse We gaan even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Drie nieuwe binnenkomers. Op nummer 37 Full Focus van Armin van Buren. 32 is voor de Misery van Maroon 5. En op 27 ook nieuw binnen DJ Goddess Falling in Love. Usher samen met Pitbull. Top 10 van Nederlands top 40. Alora Dans is aan het zakken van Stroom Ace. 15 weken in de lijst van 7 zakken ze naar 10 toe. Clap Your Hands van Sheer gaat van 12 naar 9. Dat alles in haar 11e week. Op 8 blijft zitten B.O.B. met Harry Williams of Paramore. Zevende week blijft dus zitten op 8. Love the Way You Lie, Eminem en Rihanna gaan hun vijfde week omhoog van 9 naar 7. One van de Swedish House Mafia doet het goed. In de derde week gaan hun van 13 naar 6 toe. De top 5 is eigenlijk top 5 van vorige week. 8 weken in de lijst nu Sunshine. Ginger Ninja blijft dus zitten op 5. Op 4 Tim Berger, Bromance blijft zitten. Billionaire blijft zitten op 3 van Travis McCoy. Kay Perry met samen met uh, Snoop Dogg. Nog steeds net zo 2 als vorige week. 11 weken in de lijst. En de beste plaat in Nederland is nog steeds in handen van Jolanda Be en en Decap. We know Speak Americano. 9 weken nu in de lijst van Europa. Van Europa, nee, in de Nederlandse top 40. En nog steeds de beste plaat die er is dus volgens de Nederlandse luisteraars. Dit is eh, Elena Alexander Aspontonleuna, oftewel een Roemeense zangeres. En deze Ina, zoals we haar kennen, die zingt vooral electro, pop, techno, pop nummers, zoals ze dat noemen. Dit is Amazing op 3. It's a quarter after Antebellum Need You Now. Zeven weken lang in de lijst van Europa, van drie omhoog naar plek 2. En plek 3 werd dus ingenomen door Ina met haar single Amazing. Zeven weken in de lijst van 12 omhoog naar die derde plek. Nog één blijven te gaan. En dat is de beste van Europa van deze week. Inderdaad in handen van Kate Perry. Nou, waar is die plek dan? Waarschijnlijk in California. Dit is Kate Perry, California Girls. it up because